Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Er is een appartementencomplex verwoest. Zeker twee mensen zouden zijn omgekomen bij die aanval. Volgens het Israëlische leger was het doelwit de Hezbollah-commandant... die verantwoordelijk zou zijn voor de raketaanval op de Golan-hoogvlakte van afgelopen zaterdag. In dat gebied, dat door Israël is bezet, kwamen toen twaalf kinderen om. Hezbollah zegt dat de commandant die het doelwit zou zijn de aanval heeft overleefd. De man die Donald Trump probeerde dood te schieten... postte als tiener gewelddadige berichten tegen joden en immigranten online. Dat zegt de FBI. De schutter van 20 schoot een paar weken geleden op de oud-president... toen hij een campagnespeech hield. Volgens de FBI had de man zo'n vijf jaar geleden een account op social media... waarop hij extreme gedachten deelde en anderen aanzette tot geweld. Booking.com heeft in Spanje een boete gekregen van 413 miljoen euro. Spaanse hotels klaagden dat Booking misbruik maakt van zijn machtige positie. Zo mochten de hotels hun kamers zelf niet goedkoper aanbieden dan op booking.com. Maar ondertussen veranderde dat bedrijf zelf wel de prijzen van kamers zonder overleg. Booking is het niet eens met de boete en gaat in beroep. En temperaturen boven de 25 graden. We hebben er lang op moeten wachten. Maar eindelijk is er nu dan echt zomers weer. En daar zijn de slagers blij mee. Want voor veel Nederlanders zijn dit de dagen dat de barbecue weer lekker aangaat. Omroep Brabant ging langs bij de slagerij... waar ze nu eindelijk weer een beetje zomersdruk hebben. Ik heb nou uh, eh, lamsrekjes en deze Spaans gemarineerde kippetjes. Die zijn ook heel lekker. Een runderhamburger met sambal, knoflook, mosterd en een uitje. Die lopen heel erg goed. En daarnaast altijd gewoon de kipsatéetjes en de souvlaki-spiezen lopen heel goed. Varkenshaas met een Griekse marinade. Ik denk, nu moeten we het gaan doen. Nu is het eindelijk mooi weer. Het was verschrikkelijk afgelopen maanden, maar nu is het weer lekker. Dus eh, we kunnen hier lekker wat vlees halen. Dan nog het weer.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 En dat was maar heel kort. Bella Fleck is een, eh, een banjo-speler. En die heeft laatst met Chick Corea ook weer een nieuwe eh, cd uitgebracht. Misschien als ik tijd over heb, kan ik daar ook nog iets van draaien. Eh, ja, ik moet zeggen dat ik wel een liefhebber ben van Bella Fleck. Ik denk dat ik redelijk veel cd's van deze band heb. maar we, zitten in een zomersaflevering van de ZFM, Jazz samenstelling presentatie vandaag. Auko eh, Beuving. Fijn dat je luistert. En we gaan verder met een hele oude eh, bekende zanger. En zijn naam is Ned Kinko. En daar doen we deze van. remember long ago A skylark on my shoulder told me so This morning we were lovers We were happy, we were gay but now, love, you are somewhere far away. You left me in the sunshine. Now there is rain. I tried so just to find you but all my searching was in vain. This evening it is winter, yet my heart sounds this alarm. This morning it was summer in your arms. heart sounds this alarm. This morning it was summer in your that heartache has no pride, pretending unconcerned won't stop the tears you try to hide. And when you're all alone with just a memory when I bet you learn the one who's most concerned is morning it was summer. Nou, dat is het zeker vandaag. Het zonnetje schijnt en eh, ja, het is niet te heet. Het is lekker weer, maar zeker weer om naar het strand te gaan. Ik zou zeggen, geniet ervan. Eh, een paar jaar geleden kwam er een prachtige dubbel cd uit van het Metropoolorkest. Ten and Now. En dat is eigenlijk een eerbetoon aan Ak en Jerry van Rooyen. Ak van Rooyen bekend natuurlijk eh, als speler van het uh, En Jerry van Rooyen componist-arrangeur. En daarvan een heel mooi nummer, After the Race. nummer eh, van eh, Jerry van Rooyen... gespeeld door zijn broer Ak van Rooyen op de bugel... Eh, met het Metropoolorkest. En ja, die Ak van Rooyen heeft wel een, een, een kwaliteit als bugelspeler... die niet onderdoet voor menig Amerikaan. Prachtig, prachtig, prachtig. Zeker dit nummer, After the Race. Ik weet niet wanneer deze dubbelaar uitgebracht is uit mijn hoofd. Maar zeer, zeer van harte aanbevolen, zou ik zeggen. En dan dit, It's a Good Day... En daar uh, ik natuurlijk Peggy Lee over. En dan ga ik even dit goed zetten. Peggy Lee. Gaan we even opzoeken. Peggy Lee met de P. Peggy Lee, It's a Good Day. for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? A good day from morning till night. And it's a good day for shining your shoes, and it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose. A good day from morning till night said to the sun, Good morning, sun. Rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing. And you got the right of way. Cause it's a good day for paying your bills, and it's a good day for curing your ills, So take a deep breath and throw away the pills, cause it's a good day from morning till night. dingen te doen vandaag. Het hoeft niet allemaal binnen. Het kan ook allemaal buiten natuurlijk. Eh, naar het strand, naar de duinen, eh, lekker fietsen, zwemmen. Nou, noem het allemaal op. Je kan hele je dingen gaan doen vandaag. Want het belooft een mooie dag te worden. Eh, ik had net al iets van het Metropoolorkest samen met uh, Ak van Rooyen. En nu heb ik het Metropoolorkest samen met Rita Reis. Once Upon a Summertime. Een, een cd uit 1999 alweer. the summertime you recall. We stopped beside a little flower stall. A bunch of bright forget-me-nots was all I'd let you buy me. Once upon a summertime, just like today. stole a kiss in every street cafe. You were sweeter than the blossoms on a tree. I was as proud as any girl could be, as if the man took me to Quito, Paris. All now the winter time has come and gone. The pigeons feeding in a square have flown. But I remember when the vespers cried, you loved me once upon a summer time. Rita Dijs en eh, het uh, Metropoolorkest. Een mooi nummer, mooie uitvoering van een heel bekend nummer. En dan kom ik terecht bij iemand die we in deze regio wel kennen. Moet ik even kijken, ja. Ruud Brink heeft ook met Metropoolorkest gespeeld. Eh, to Say Goodbye heet die eh, LP. En er staat ook een vrij nummer op. Sweet Georgie Fame. de Haarlemse saxofonist, Noorsaxofonist, eh, met het nummertje Sweet Georgie Fame. En Georgie Fame was vroeger een, eh, een popzanger... en die is later helemaal overgestapt naar de eh, jazz... En ik, toen dacht ik, hé, hey, hij heeft ooit een, met Van Morrison samen dingen gedaan. En daar stond onder andere deze jazzy uitvoering van Moondance op. How long has this been going on? Georgie Fame en Ben Morrison. Oh, it's a marvelous night for a moon dance with the stars above your eyes. From fabulous night to make romance beneath the cover of summer skies. All the leaves on the trees are falling till the sound of the breeze that blow. And I'm trying to plead to the calling of your heart-stricken flesh off the low. Oh, the night's magic seems to whisper and hush. is down, your blush. can I decide one more more dance with you, my love. Can I just make some more romance with you, oh, my love. Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. You know, I know now the time, but it's just right. Yeah, straight into my arms, you will run. When you come, my papa been waiting to make sure that you're never alone. Every minute of my dream will come true. There, and then I'm gonna make you my own. Every time I touch you, you just tremble inside. And I know how much I want you, baby, that can't hide. You your side one more, no dance with you, my love some more the skies and all the leaves on the tree. Falling, falling, falling to the sound of the of that blow. Finally, please the calling of you. I play the play the play the play the play the play the play something low and all the nice magic seem to whisper. Can I just have one more, more with you? My, my, my, my, my, my, my, love, love. Ja, dat Moondance is natuurlijk een geweldig nummer. Maar deze uitvoering heb ik trouwens helemaal gedraaid. Doe ik nooit een nummer van zeven minuten ruim. Maar ik vind het zo'n geweldig nummer. Samen met Georgie Fame en Friends heeft hij dit gemaakt. Moon Dance 1995, eh, zo geloof ik uit mijn hoofd. 99 geloof ik. Eh, tijd voor eh, een, een, dame die we wel vaker horen in ZFM Jazz. Haar naam is Laura Fiji. En daar ga ik zo direct wat over vertellen. Want ze heeft wel weer te maken met jazz in Zandvoort. De Summer Nose, de zomer. The summer smiles, the summer knows, and unashamed she sheds her clothes. The summer smooths the restless sky. time Fiji. Eh, met Summer Nose, een bekend nummer uit de film. The Summer of 42. muziek van Michel Legrand, als ik me niet vergis, uit mijn hoofd. En die Laura Fiji, als je dit mooi vindt... dan heb je 8 september de kans om haar live te aanschouwen hier in Zandvoort. Want daar komt ze spelen op 8 september. Dat duurt niet zo gek lang meer. En ze wordt begeleid door Jean-Louis van Dam op de piano... Edwin Corsilius op de bas, Frits Landersberger op de drums. En de titel van het concert is Celebrating French Songs and, and a Latin Touch. Nou, dat belooft wat. Lauda Fiji. En die, nou, die dame heeft heel wat albums gemaakt. Ik lees hier in het persbericht 17 albums. Onder andere met muziek van Michel Legrand. Daar hebben we net iets van gedraaid. Toet Sielemans heeft teruggespeeld. Michel Franks. Uh, nou, zij heeft natuurlijk een voorkomen in een stem die eh, heel verschrikkelijk mooi is. En ik moet erbij zeggen, het, het concert is eh, op 8 september niet in de krocht. Want dat weet zo langzamerhand iedereen wel. Die, dat wordt verbouwd. Maar het concert vindt plaats in Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 65. En ja, dat weet iedereen ook wel te vinden. Kaartjes aan de zaal worden niet verkocht. Je kan het alleen via uh, de internet bestellen. Dus nogmaals, met veel plezier dat je eh, eh, Jazz in Zandvoort laat weten... dat 8 september het eerste concert plaatsvindt. En dat wordt verzorgd door Laura Fiji. En als ik, eh, ik, ik, is een aanrader, dus gauw een kaartje kopen, zou ik zeggen. dit is ook nog een klein stukje van The Lady Wants to Know van Laura Fiji. Lady Wants to dat moet je maar live komen luisteren op 8 september in Zandvoort. Eh, tijd voor wat anders. Dat is een, eh, ook leuke muziek van een eh, groepje Sunday en Mr. Goodall. En dan ga ik er ook een hele bekende van aan. Wink and a Smile. Misschien kun je het herinneren uit een film met Mac Ryan. Ik ga hem even opzoeken. Mr. Sundance. Even kijken hoor, waar ik hem zo gauw neergegooid had. Sunday en Mr. Guzzo hier. Een Wink and a Smile. Ook een heel bekend nummer van Harry Connick. I remember the days of just keeping time Hanging around in sleepy towns forever Back roads were empty for miles well, you can't help but dream and kind of drift But when I saw you, I knew oh, we'd go together like a wink and a smile. Leave your arms and By the railroad track. Sunday en Mr. Goosel. En dat Sunday, dat is eigenlijk Kate Vos. En Goosel is Jason Goosel, die speelt gitaar. Eh, When You're Smiling steek in 2018 meer dan de, moeite waard. En meer dan de moeite waard is ook een van mijn favoriete artiesten. En dat is deze. Even kijken. Ja, dit. Uit een stem uit duizenden eh, herkenbaar. Eh, we gaan iets draaien uit de, eh, de Muppets. De Muppets is eigenlijk een fantastisch programma. En ja, het is volgens mij altijd niet meer op televisie, maar er zit best hele leuke muziek in. Er is bijvoorbeeld een nummer Fever met Rita Moreno. Zou je eigenlijk op YouTube eens na moeten kijken. Maar deze van Floyd en Scooter, Mr.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 Oh, well, it don't mean a thing when the leader's singing or when he goes I, I, I aye aye. Hey, Mr. Bassman, I'm asking just one thing speak. Yeah, the way you sing, cause Mr. Bassman, I wanna be a bassman too.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 boom boom boom boom boom boom boom. Well, it don't mean a thing. The Muppets. Uh, grandioso, zou ik zeggen. Een heel bekend nummer is de Rainbow Connection. Is ook, wordt ook heel veel door jazzmuzikanten eh, eh, gezongen. En ik heb hier een uitvoering van Jane, uh, Jana Hersen en uh, Gamet Movet. een, een basspeler. zij is een singer-songwriter en ook een beetje jazzy. The Rainbow Connection. Why are there so many songs about rainbows? And what's on the other side? Rainbows are visions and only illusions. And rainbows have nothing to hide. So it's been said, and some say they believe it. I know they're wrong, wait and see. One day we'll find it the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. who said that any wish could be heard and be answered when wished on the evening star. Somebody thought of that, and someone believed it, and look where it took us this far. What's so amazing? amazing that keeps us stargazing. What do we hope we may find? One day we'll find it the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. do we hope we may find? One day we'll find it the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. All of us chasing a star. We think that it's probably magic. Rainbow Connection werd in de Muppets gezongen door Kermit de Kikker. Eh, staat nu op het cd'tje Round the World, cd'tje 2020 van Jenna eh, Jana Hersen en uh, eh, Moffett. lekkere bas solo ook. zijn we toen aan het laatste nummer. En dat is een nummer van een van mijn favoriete bands, Colosseum. ja, dat is een, instrumentaal nummertje. Elegy heet het, Take Two. de, de Jazz eh, jazzversie. Komt uit een, eh, op, een uitzending van de BBC. Heeft laatst een cd uitgebracht met allemaal muziek van live optredens van Top Gear, John Peel. En deze band eh, heeft daar ook regelmatig gestaan. Ik hoop dat je het leuk vond, deze zomerse uitzending in, met een zonnetje erbij. En ik bedank je voor het luisteren en graag tot de volgende keer. De resterende tijd draai ik elegy, jazzy muziek van Colosseum, John Heisman, Dick Hextelsmith op saxofoon.